de wijk moeten we werken, dat is niet altijd plezant. Anders er we geen centen, dat is ook me betant. Dus blijven we maar werken, van tijd tot zover sloot. Wij alle verhuren, wet wel hoe dat goed. Trots moeten we kosten, want anders werd het zwet. Het blijft me altijd komen, het is me dat je het wet. Maar soms moeten we rusten, doe mooie echt op stoel. Of mooie aan mijn zijde, en hij is goed goed. in onze ruggen door dan zien. Het gids moeten we nog aan, elke week met pie. De noeden gommen wassen en staken nu ter We blijven ons maar zet mond stap stap opzij. Het is nu hoe het ander, ik paas soms dat ik vang. We wachten op het weekend, het duurt precies zo lang. We gaan niet blijven kloven, de staat voor wat plezier. Ik vind altijd een reden voor wat dat ik vies will remain. la la la